Het is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het OM zal hard optreden tegen de railschoppers in de Haagse Schilderswijk. Ze worden zoveel mogelijk berecht via het snelrecht. Het is daar al de hele week onrustig na de dood van de Arubaan Mitch Enriquez. Hij is waarschijnlijk door politiegeweld om het leven gekomen. Sinds de rellen maandag begonnen zijn 61 mensen aangehouden. Voor het overgrote deel zijn ze minderjarig. Volgens het OM volgen er nog meer arrestaties. Zo werd bekendgemaakt op een persconferentie. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag vroeg om hulp van de inwoners van de Schilderswijk om de rellen van de afgelopen dagen te beëindigen. Hij zei dat de politie de mogelijkheid heeft om een samenscholingsverbod in te stellen. Dat was al van kracht in de Schilderswijk. Staatssecretaris Dekker wil dat het makkelijker wordt om een school te beginnen. Hij vindt dat het nu te ingewikkeld is om een nieuwe school in het primair en voortgezet onderwijs op te zetten. Mensen die een goed plan hebben moeten meer ruimte krijgen om een school te beginnen. Op dit moment kunnen scholen alleen worden gesticht als ze tot een onderwijskundige of erkende levensbeschouwelijke richting behoren. Dekker vindt dat niet meer van deze tijd. Daarom wil hij het begrip richting schrappen uit een aantal onderwijswetten en het oordeel over een nieuwe school niet meer baseren op waarborgen voor de te verwachten kwaliteit. Als de Griekse bevolking zondag nee zegt in het referendum over Europese reddingsmaatregelen, dan is het zeer de vraag of er nog een basis is voor Griekenland in de eurozone. Het zijn minister en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem in de Tweede Kamer. Volgens hem is deze fundamentele vraag zondag bij het referendum aan de orde. De onderliggende vraag is of de Griekse bevolking bereid is om afspraken te maken over verdere hulpprogramma's, zei Dijsselbloem. Het weer zonnig en heet, het is 34 tot 38 graden, in het westen wat koeler. In Zeeland kans op onweer. Morgenochtend na mogelijk wat buien weer veel zon. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Zaterdag opnieuw extreem warm.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 En we gaan lekker beginnen met heerlijke muziek. En zo eh, zometeen krijg je de verdere informatie wel. We beginnen met Little Richard en daarna Jerry en de Pacemakers. Heel veel plezier. to keep you satisfied. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. When you look at me in your eyes, I can see love that grows each day. That's why I've gotta say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. Never thought I'd find a girl like you. be blue. It's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. Every time we meet, my heart skips a beat. And now you're here to stay. You'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. girl like you. Now I, have, I know I'll never be blue. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. Every time we meet, my heart skips a beat, and now you're here to stay. you always hear me say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright, it's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Jerry en de Pacemakers met hun eh, hit It's Gonna Be Alright. En dat was een van de weinigen die de top 10 niet haalde. Een 24 ste plaats. Terwijl dat toch zo'n leuk plaatje was. Uit 64 en uit 56 horen we Little Richard en Rip It Up. We gaan naar 1978, eh, naar Greece met eh, John Travolta... and Olivia Newton-John. You're the one that I want. gevoel uit 1978. John en Olivia met You're the One That I Want. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is 2 juli 1965. Er zijn vier nieuwe binnenkomers en het zijn allemaal knallers geworden. Bijvoorbeeld de eerste nieuw op 29. Sam the Sham en de Pharaohs en Woolly Bully. one, two, tres, cuatro. Bully Bully, de debuutsingle van Sam the Sham and the Pharaohs. Nieuw op 29. Ze hadden nog een paar kleine hitjes. Ook wel bekend Little Red Riding Hood en Juju Hand. Maar dit was en bleef de grootste. Bully Bully. Nieuw op 23, Dusty Springfield in the Middle of Nowhere. 23 Dusty Springfield in the middle of nowhere. En deze was goed voor een top 10 notering. Twee plaatsen hoger, die Ivy League. Bestaande uit de heren Carter, Lewis en Ford. En zij schreven zelf het nummer Tossin and Turnin. Nieuw op 21. 21 die Ivy League en Tossin en Turnin. En dan krijgen we nu de hoogste nieuwe. En die komt op 15 binnen. Die is van Peter and Gordon en die heet To Know You Is To Love You. En de hoogste binnenkomer is... De klapper van de week. week, week. the day when I'll walk alongside of you yes, to know, know, know you is to love. Delicado van het orkest van Percy Faith. Onze muzikale reis door de tijd die loopt vandaag tussen 1952 en 1989. En deze kwam uit 1952. We gaan toen naar een top 100 hit uit het jaar 1967. Hier is Aretha Franklin en Respect. the river's are. fire. Net als eh, You're the One That I Want uit Greece... kwam ook dit nummer uit 1978. Boney M en The Rivers of Babylon. Zijn we toe aan de tip van Willem en die komt uit het jaar 67. Uit het eh, jaar van de Summer of Love. Nou zit in de titel van de plaat die hij heeft uitgekozen wel het woord summer... maar voor de rest heeft het met de Summer of Love niets te maken. Een geweldig mooi nummer van de Amsterdamse band The Outsiders. De tip van Willem, Summer is Here. fine. Summer is here and you're so near. Let's know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we're all feeling gay. Everything's okay, the sun in the sky. And you and I were all feeling good Like we knew we were Summer is here Softly singing, birds are winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me. We all agree you were made for me. The sun in the sky, and you and I. We're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, no need to hesitate. We're never too early, we are never too late. There's no need to worry, no need to hesitate. We're so much alive that we don't have to wait. and you're so near. The weather's fine. Summer's here and you're so near. Let know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee. And you and me, we all agree. You were made for me, the sun and the sky. And you and I, we're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry. We ain't got nothing to do. We're doing the best we can. I'm loving you. There's no need to worry. The world is treating us right We're so much in love as we wait for the night As we wait for the night As we wait for the night We kennen ze natuurlijk allemaal van Lying All The Time and Keep On Trying and Monkey On Your Back. Maar ook dit konden ze. Mooi, melodieus nummer. Summer Is Here van The Outsiders. En dat was de tip van Willem. 1984 was het jaar en de groep heette Fiction Factory en It Feels Like Heaven. Dan krijgen we nu een eh, nummer die eh, Joe Jones heeft geschreven in 1962. En dat was You Talk Too Much en daar had hij zijn schoonmoeder bij in gedachten. that you talk too much, you even worry my pet. You just talk, talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk about people, you can make me scream. You just talk. Jones en You Talk Too Much. Een one-hit wonder uit 62. Dan gaan we nu naar een nummer 1 en voormalig alarmschijf uit 1979. Hier is de groep KISS. dit dus eh, I Was Made For Loving You van de groep Kiss uit het jaar 1979. Tien jaar later had U2 een hit met All I Want Is You. En verleden week hadden we twee lange uitvoeringen van nummers en dit is er ook een. Bijna tien minuten. Ga lekker zitten. Yeah. Dit is heel grappige muziek. Er staat nog drie minuten op de klok. En we horen helemaal niets meer. Dan stoppen we er gewoon mee. Dan gaan we wat anders doen. Dit is de laatste voor dit uur. Komt ie aan. song to all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed. And may I say I opening up their We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we love.